Nu is duidelijk dat 151 mensen gewond zijn geraakt. Sommige van hen omdat ze uit het raam zijn gesprongen tijdens de beving. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Schade aan gebouwen in de Turkse stad is er voor zover we weten niet. Het Nederlandse marineschip Groningen heeft in een week tijd drie drugstransporten in het Caribisch gebied onderschept. Volgens Defensie zijn er honderden kilo's cocaïne en marihuana in beslag genomen. De Europese Commissie heeft boetes uitgedeeld aan Apple en aan Meta, het bedrijf achter Facebook en Insta. De bedrijven hebben zich niet aan strenge nieuwe regels gehouden, vertelt correspondent Arlie Stemerding. Bij Apple gaat het er volgens de Europese Commissie om dat gebruikers veel te weinig de mogelijkheid krijgen om aankopen buiten de App Store eh, te doen. En dat ze daardoor waarschijnlijk te veel betalen. Bij Meta zegt de Europese Commissie dat gebruikers van Facebook en Instagram onvoldoende de keuze kregen of ze hun persoonlijke gegevens wilden delen met Meta. Apple moet 500 miljoen euro betalen. Meta krijgt een boete van 200 miljoen. En zeker niet alle scholieren genieten van de meivakantie. Op het Velus College Walterbos in Apeldoorn bijvoorbeeld wordt keihard gebuffeld voor hoge eindexamencijfers. Jongeren die binnenkort aan de eindexamens beginnen gaan daar gewoon naar school. Ze krijgen extra examentrainingen. Nu natuurlijk tijdens de examentrainingen gaan ze ons vertellen wat, waar we op kunnen letten en hoe we alsnog iets beter kunnen scoren scoren. Ik hoop nog dat ik een paar details eruit kan trekken om meer puntjes tijdens het examen mee te smokkelen. dat kunnen sommigen ook wel goed gebruiken. Het is best wel spannend voor mij, want ik sta twee onvoldoendes. En je mag er maar twee staan. Ik doe mijn best, ik hoop dat het goed komt. Ik maak wel alles met een zesje, dus dat is wel een beetje, een beetje 50-50, maar dat komt wel goed, denk ik. Ouders zijn er ook blij mee, want de trainingen zijn gratis. Op 9 mei beginnen de centrale examens. Het weer. Er trekken buien over. In het oosten kan het vooral flink losgaan, ook met onweer. Vanavond droogt het een beetje op, maar morgen is het weer raak. We krijgen een kletsnatte dag bij maximaal 13 graden.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 En dan zal ik bij je zijn. Alles wat jij wilt doen, is mij op mijn woord geloven. Afscheid nemen bestaat need. away my tears Let it fill my soul and drown my fears Let it shine in the eyes of a boy.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 Bij de herdenking worden wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Een 36-jarige man uit Nijmegen is veroordeeld tot drie jaar cel... voor het verkrachten van een vrouw op een wc-hokje van een café... De man dwong de vrouw in het hokje, deed de deur op slot en dwong haar tot seks. En er gaat meer olie en gas gewonnen worden uit de Noordzee. Volgens het kabinet is dat nodig om zo minder afhankelijk te worden van gas uit het buitenland. En het weer bewolkt en de hele avond ook kans op een bui bij zo'n 8 graden.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 If only I give you one last chance, with the devil, you can no longer dance. You got to be faithful, so we could be fruitful. have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night.